Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op het Franse eiland Réunion zijn mogelijk opnieuw restanten gevonden van een Boeing 777. Het gaat om stukjes metaal, schrijven lokale media. De stukjes zijn aangespoeld bij de hoofdstad Saint-Denis op het noorden van het eiland. Politie heeft ze meegenomen voor onderzoek. De autoriteiten hebben zich nog niet uitgelaten over de vondst. De vondst komt vier dagen nadat op het eiland een klep van een vleugel was gevonden van een Boeing 777. Dat brokstuk is een stuk oostelijker aangetroffen. De nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse kampte vannacht opnieuw met een storing. Die duurde drie kwartier. Het was de tiende keer in de bijna drie weken dat die in gebruik is. Uitgerekend vannacht was ook de Botlektunnel, die naast de brug ligt, dicht voor onderhoud. De nieuwe storing leidde tot een verkeerschaos... omdat automobilisten niet wilden wachten tot de brug was gerepareerd. Ze keerden op de inrichtingsbanen en veroorzaakten als spookrijden gevaarlijke situaties, zegt de politie. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Honderden atleten op WK's en Olympische Spelen hebben tussen 2001 en 2012 verdachte dopingtests afgeleverd. Op de lange afstandsnummers werden een derde, werd een derde van de medailles gewonnen door atleten met bloedwaarden. Die kunnen duiden op het gebruik van doping, melden Duitse en Britse media. Onder meer de krant The Sunday Times en het Duitse ARD kregen die informatie toegespeeld door een klokkenluider die bij de Internationale Atletiek Federatie eh, werkt. Ze kregen inzage in de resultaten van ruim 12.000 bloedtests van meer dan 5.000 atleten. Bij meer dan 800 atleten waren die zeer verdacht of abnormaal. De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich zonder problemen geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag. Ranomi Komori-Jojo, Femke Heemskerk, Maud van Ameer en Marit Steenbergen zwommen in de eerste serie de beste tijd. Alleen de Verenigde Staten en Australië noteerden in de tweede serie een iets betere tijd. De finale van de 4x100 meter vrije slag is vanmiddag om kwart voor zes. Het weer, zonnig en droog, temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 in het zuidoosten. Maandag wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dinsdag vallen de buien en verdwijnt de warmte tijdelijk. Dit was het NOS Show.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 Hold on to me. me Don't let go. Who Who cares cares what what they see? they know We are from here, the electric one. Does it shock you see? He left us the sun. dacht Hey, is wat ik zei tegen haar.